met het NOS-journaal. De Poolse premier Donald Tusk wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Hij volgt Herman van Rompuy op, die vijf jaar lang de EU-topontmoetingen heeft voorbereid en voorgezeten. Tusk is een liberaal en geldt als een krachtig bestuurder. Hij was de duidelijke favoriet voor de functie. Bondskanselier Merkel zou hem lang onder druk hebben gezet om zich beschikbaar te stellen. Wat tegen Tusk spreekt is dat hij de Engelse taal nauwelijks beheerst en helemaal geen Frans spreekt. De nieuwe buitenlandcoördinator van de EU is de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Federica Mogherini. Zij volgt Catherine Ashton op. In het oosten van Oekraïne hebben de rebellen opnieuw gebied veroverd op de regeringstroepen. Zowel rond Lugansk als in het zuidoosten, bij de stad Mariupol, hebben ze terreinwinst geboekt. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen. Volgens president Poroshenko worden de separatisten geholpen door honderden tanks en duizenden manschappen uit Rusland. Moskou houdt vol dat het geen troepen in Oekraïne heeft en dat er ook geen militair materieel naar het land is gestuurd. En de identificatie van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne trekt een zware wissel op het Nederlands Forensisch Instituut, NFI. RTL Nieuws meldt dat bijna al het NFI-personeel en apparatuur voor het MH17-werk worden ingezet, waardoor reguliere werkzaamheden in de knel komen. Verschillende strafzaken lopen vertraging op of ze komen stil te liggen. Volgens RTL Nieuws worden sommige verzoeken van politie en justitie zelfs helemaal afgewezen. Dat gaat bijvoorbeeld om het onderzoeken van DNA-sporen die zijn gevonden bij overvallen en inbraken. De Holland 4 heeft bij de WK roeien net naast de medailles gegrepen. De titelverdediger lag tijdens de race op de bosbaan in Amsterdam even op koers voor brons, maar eindigde uiteindelijk op de vierde plek. Groot-Brittannië is de nieuwe wereldkampioen, de Verenigde Staten wonnen zilver en Australië gaat naar huis met brons. Het weer nog, het klaart op, maar vooral langs de kust kan vannacht nog een bui vallen. Morgen is het wisselvallig, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer.